Mark Hokker met het NOS-journaal. Criminelen met een jij komen. Minister Dekker dient daar vandaag een wetsvoorstel voor in. Het AD schrijft dat de minister wil dat je alleen nog twee jaar voor het einde van een opgelegde straf voorwaardelijk vrij kunt komen. Iemand met bijvoorbeeld 12 jaar cel komt dan niet eerder vrij dan na 10 jaar. Dekker wil zo de geloofwaardigheid van de straffen vergroten. De Amerikaanse importheffing op staal en aluminium uit de EU is uitgesteld. Sinds maart heft de VS belasting op de import van staal en aluminium. Maar de EU kreeg tijdelijk uitstel, net als andere bondgenoten. Dat uitstel is nu verlengd tot 1 juni. Nederland is binnen de EU de tweede staalexporteur naar de VS. De VS noemt de informatie van Israël over een kernwapenprogramma van Iran overtuigend. Bevestigt volgens het Witte Huis de intentie van Iran om kernwapens te ontwikkelen. Israël zei gisteren dat Iran zich nooit heeft gehouden aan het internationale atoomverdrag van 2015. Premier Netanyahu kwam gisteren naar eigen zeggen met bewijzen daarvoor. EU-buitenlandschef Mogherini noemt de informatie van Israël niet overtuigend. De nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, waarop 21 maart een meerderheid tegenstemde, is vandaag zonder aanpassing in werking getreden. Het kabinet heeft na het referendum beloofd om later tegemoet te komen aan de kritiek. De nieuwe wet geeft inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden. Daar staat een uitbreiding van het toezicht tegenover. Op Curaçao zijn twee, twee drones onderschept die drugs en mobiele telefoons dropten op het terrein van de gevangenis op het eiland. Ze vlogen boven het terrein toen gevangenen net aan het luchten waren.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 Esta rumba taitana que yo siempre cantare. Cuando se marea dolores cuando se quema el amor? cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore, cuando se a dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta gitana que yo siempre cantaré.